Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met onderzoek... naar de dodelijke schietpartij in het Brabantse Oosterhout. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Niemand anders raakte zwaar gewond. Het schietincident was midden op straat. Het motief is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Onder meer dat de twee overleden slachtoffers op elkaar hadden geschoten. Er wordt ook onderzocht of er nog verdachten op de vlucht zijn. Na het incident was de sfeer in de buurt in Oosterhout een tijd onrustig. Er waren veel agenten. Met politiehonden werden mensen uit elkaar gedreven. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar ongeveer 100 vermiste bouwvakkers in Bangkok. Door de aardbeving van gisterochtend stortte een appartementencomplex in aanbouw in. Het gebouw in de Thaise hoofdstad had 30 verdiepingen. Volgens BBC werden naast het complex vijf doden gevonden. Elon Musk voegt het online platform X samen met zijn bedrijf XAI. Dat bedrijf heeft onder meer een chatbot ontwikkeld... vergelijkbaar met ChatGPT van OpenAI. De twee bedrijven van Musk werken al samen. Zo maakt de chatbot gebruik van data die door X wordt aangeleverd. De fusie moet dat nog makkelijker maken. Musk wil ook dat de bedrijven computerinfrastructuur en werknemers gaan combineren. Van naar Amsterdam Centraal rijden de komende dag geen treinen. ProRail voert werkzaamheden uit. Reizigers moeten dan ook rekening houden met een langere reistijd. Het station wordt verbouwd omdat de spoorbeheerder in de toekomst meer reizigers verwacht. Het weer, op veel plaatsen bewolking en zo nu en dan regen. In de loop van de nacht wordt het droog en het is een graad of vijf.